Book 2 51 51 51การไปทำธุระ boodschappen doen boodschappen doen ดิฉันอยากไปห้องสมุด ik wil naar de bibliotheek ik wil naar de bibliotheek. ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ Ik wil naar de boekhandel. Ik wil naar de boekhandel. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ Ik wil naar de krantenwinkel. Ik wil naar de krantenwinkel. ดิฉันอยากยืมหนังสือ ik wil een boek lenen. Ik wil een boek lenen. ดิฉันอยากซื้อหนังสือ Ik wil een boek kopen. Ik wil een boek kopen. ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ Ik wil een krant kopen. Ik wil een krant kopen. ดิฉันอยากไปห้องสมุด พื่อจะไปยืมหนังสือ Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen. Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen. Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ พื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen. Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา Ik wil naar de opticien. Ik wil naar de opticien. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต Ik wil naar de supermarkt. Ik wil naar de supermarkt. ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง Ik wil naar de bakker. Ik wil naar de bakker. ดิฉันอยากซื้อแว่นตา Ik wil een bril kopen. Ik wil een bril kopen. ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก ik wil groenten en fruit kopen. Ik wil groenten en fruit kopen. pang. Ik wil broodjes en brood kopen. Ik wil broodjes en brood kopen. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Ik wil naar de opticien om een bril te kopen. Ik wil naar de opticien om een bril te kopen. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen. Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen. ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen. Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen.